Dit van der Linde met het NOS-journaal. Israël heeft vannacht opnieuw de Iraanse hoofdstad Teheran aangevallen. Volgens Iraanse media is een woonwijk geraakt. Over slachtoffers is niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat er meerdere aanvallen uitgevoerd zijn op infrastructuur in Teheran. Iran zegt dat het vannacht ook Israël en Amerikaanse bases in de regio heeft bestookt. De Verenigde Staten zouden Iran een 15-puntenplan voor een einde aan de oorlog hebben aangeboden. Dat melden Amerikaanse media op basis van bronnen. Het plan gaat onder andere over het beperken van het Iraanse raket- en kernprogramma. Het is onbekend wat Iran daarvoor terugkrijgt. Het Amerikaanse plan zou via tussenpersonen uit Pakistan zijn aangeboden. Gisteren zei president Trump dat de VS in gesprek is met Iran... maar Teheran ontkent dat er gesprekken zijn. Bij de verkiezingen in Denemarken is de partij van premier Frederiksen opnieuw de grootste geworden. De partij kreeg zo'n 20% van de stemmen, maar het linkse blok waar Frederiksen bij hoort is net te klein voor een meerderheid in het parlement. Daardoor is het nog maar de vraag of de sociaaldemocraat door kan gaan als premier. Ook het rechtse blok is te klein voor een meerderheid. Een partij die bij geen van beide kampen hoort, de gematigde, kan daardoor bepalen wie een meerderheid krijgt in Denemarken. Honderden supporters van Cambuur hebben vannacht de spelersbus onthaald in Leeuwarden. De Friese club won gisteravond met 2-4 van FC Emmen en keert terug naar de eredivisie. Volgens Omroep Friesland kwamen de spelers rond kwart voor twee aan bij het Kooi Stadion, waar vuurwerk werd afgestoken. Cambuur was voor het laatst actief in de eredivisie in het seizoen 2022-2023. Het weer, er trekken buien over het land met zware windstoten. In meerdere provincies is code geel van kracht vanwege de wind. Overdag gaan regen en wind wat liggen. Het wordt 9 graden met laat op de dag opnieuw veel buien.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 De regering Trump heeft een staakt het plan met 15 punten aangeboden aan Iran. Volgens media gaat het plan over het afbouwen van Iraans raket- en kernprogramma. Iran zegt dat er geen gesprekken lopen met de VS. Honderden supporters van Cambuur hebben vannacht de spelersbus onthaald in Leeuwarden. De Friese club won van FC Emmen en keert terug naar de eredivisie. Het weer, er trekken buien over het land met zware windstoten. Overdag gaan regen en wind wat liggen bij 9 graden. Dit is ZFM. 106.9 FM. still. lying here, my sanctuary. Days go past, it's autumn already, and I wish it would thunder. Oh, high up in my sanctuary, days go past, it's autumn already, and I sit. up in my sanctuary. Days go past, it's autumn already, and I sit and wonder what I say and what I mean very different things.